Na berichten over problemen met overmatig antibiotica gebruik in de veehouderij... stelde Verburg een onderzoek in... Als dierenartsen te vaak antibiotica geven, bestaat het gevaar dat bacteriën resistent worden. Daardoor lopen mensen het risico dat ziektes niet meer kunnen worden behandeld. In Denemarken mogen dierenartsen niet aan medicijnen verdienen... maar volgens Verburg leidt zo'n verbod tot bureaucratische rompslomp. Wel vindt Verburg dat het antibiotica gebruik volgens een jaar met 20% moet worden teruggebracht. Het moederbedrijf van Airbus lijkt geen kans meer te maken op het zogenoemde contract van de eeuw. Het Amerikaanse Northrop Grumman heeft het gezamenlijke bod voor de levering van 179 tankvliegtuigen aan de Amerikaanse luchtmacht ingetrokken. Volgens Northrop Grumman was het bod van 35 miljard in alle opzichten concurrerend, maar krijgt het geen eerlijke kans omdat het Amerikaanse ministerie van Defensie de opdracht wil gunnen aan Boeing. Ook Airbus beschuldigde de Amerikaanse overheid van vooringenomenheid. Daarmee lijkt de kans voor het Europese vliegtuigbouwer om in Amerika voet aan de grond te krijgen van de baan. De kwestie sleept zich al jaren voort. Twee jaar geleden werd de order toegewezen aan Northrop en Airbus. Maar na protesten van Boeing werd besloten de voorwaarden te veranderen. In Cyprus is waarschijnlijk het lichaam teruggevonden van oud-president Papadopoulos. Na een tip vonden agenten op een kerkhof bij de hoofdstad Nicosia een lijk... dicht bij de plek waar de oud-president eerst lag begraven. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad het lichaam van Papadopoulos is. Eind vorig jaar werden de onbekenden opgegraven... een dag voor de eerste herdenking van Papadopoulos overlijden. Niemand eiste de daad op en ook het motief is nog altijd onduidelijk.